9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi heeft een zeemansgraf gekregen, zegt de VS. Waar dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. Bij een korte plechtigheid vooraf zouden de islamitische religieuze rituelen zijn uitgevoerd. Er worden volgens nog geen beelden of foto's van Baghdadis dood vrijgegeven. De IS-leider blies zichzelf afgelopen weekend op tijdens een militaire operatie van Amerikaanse speciale eenheden. Het Britse lagerhuis heeft niet ingestemd met het voorstel van premier Johnson... om nieuwe verkiezingen te houden op 12 december. Johnson moest een tweederde meerderheid halen, maar dat lukte niet. Johnson zegt dat hij later vanavond een nieuw wetsvoorstel indient. Het Lagerhuis moet dan morgen opnieuw stemmen over de verkiezingen op 12 december. Maar voor dat nieuwe voorstel heeft Johnson maar een normale meerderheid nodig. Eerder vandaag werd bekend dat de Britten van de EU uitstel krijgen van de brexit. De man uit Zwolle die vorige maand werd beschoten in de stad... is vanochtend zelf opgepakt. Volgens de politie wordt de man van 26 samen met zijn broer... verdacht van poging tot moord en het opdrachtgeven van moord. Waarschijnlijk werd hij daarom beschoten. In de zaak zijn verder een man van 50 en een vrouw van 48 opgepakt. In hun huis in Zwolle zijn meerdere vuurwapens gevonden. En deskundigen maken zich zorgen dat kinderen steeds vaker worden toegevoegd aan groepen op Instagram zonder dat ze dat willen. In die groepen worden vaak links naar pornosites, horrorpagina's of vage verkoopsites gedeeld. Wordt erop geklikt, verdienen de mensen achter de sites daar geld mee. En omdat kinderen vaak nieuwsgierig zijn, klikken ze op zo'n link. IT-experts die raden aan om de accounts en de berichten altijd te blokkeren.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 dat, dat eventjes wel. Want het, dit <laughs> is natuurlijk ook een lokale radiostation. Paddy Smit was dat met ehm, <clears throat> Dancing Barefoot. En het heeft alles te maken, wat ik al zei, met onze gast van vanavond. En dat is Borka Ballo. Balloch, zeg ik het zo goed? Eh, eh, did I pronounce it eh, just well? or, it just perfect. Balos is fine. <laughs> you can take one of the mics there. I dus will. That's mic 4 and... the other one is uh, voor Remy, maar uh, die, die, dat zal half in het Nederlands zijn en half, want Remy is gewoon Nederlands. Maar voor, voor Borga, you live now in for three years here in Holland. Yes, that's yeah. true. how come? Well, love brought me here. Love brought and, you here. And then he broke my heart, and then I started doing music because of that. So <laughs> it's a very cheesy story. Oh. Really. It's, it's uh, uh, rather complicated or not? It's not. It's very simple. I, yeah? I, I, thought I would be a bit adventurous and, and move for love, really, hmm. and just see what happens, you know. I was also planning to move abroad at some point because I was I really wanted a better living for myself than what mm-hmm. I had back at home because I'm from Hungary yeah. and it's still quite de eastern part of Europe. Ja, so ja. Eh, Borga vertelt dus dat de liefde haar hierheen heeft eh, gebracht. Maar eh, dat het uiteindelijk ook een beetje, ja, een, een beetje een tragisch eind heeft gekend. dat, dat, dat dan ook weer. ook is ze hier nu, omdat het ook ja, natuurlijk ook voor haar een wat beter leven is. Dat, dat ook. maar ondertussen heeft ze dus ook hier de muziek en allerlei dingen doet, ze, doet ze er ook tussendoor. wat ik eerder al uh, gezegd hebben, start er niet zomaar met Paddy Smith en Dancing Barefoot. Because, uh, Borga, eh, that's one of your musical heroes? Yes, one of my muses really. Why? <laughs> Well, yeah, I know it's quite a weird choice because I know people of my age don't really listen to Patty Smith anymore. I guess it's uh, but I've always really been um, lost in the past. Really, yeah. I've always listened to Patty Smith and Janis Joplin. Actually, when I was 11, I remember myself dancing at home in the bathroom for, yeah. or like listening to them all the time, like 24 7. So it was a really big impact well, in my life. Uh, did your parents get crazy uh, because uh, one of it was most of the time Patti Smith and most of the time <laughs> Janis Joplin? Or well, actually, the thing is, every single big hit came to the country a bit later, so they oh. were still playing Janis Joplin on the radio when I was younger, which yeah. is uh-huh. quite strange. But my mom loved her as well, so uh -huh. it wasn't a problem. All right, uh, give you a little translation for the Dutch <laughs> listeners. Uh, nou, het is uh, zo dat uh, natuurlijk dat dat ook geïnspireerd... Ja, het is, nou, ze houdt natuurlijk hè, van, van Janis Joplin en ook Patti Smith. Het was zelfs zo dat ze als ja, jong meisje ook ja, eigenlijk bijna elke dag wel deze songs heeft gezongen en, en eigenlijk ook ja, op had staan. Eh, ehm, dan ook de vraag of, ze, eh, of de, de ouders er daar niet een beetje gek eh, van worden. Nou, dat viel best wel mee. Want Mams was ook nog een verwend liefhebber van Janis Joplin. Dus dat ging wel goed. ze knikte instemmend. Dus Borka kan een beetje Nederlands. Dus ik word ook wel een beetje weer gewaarschuwd... dat ik de goede Nederlandse vertalingen erbij... want anders is het gelijk een druk op de knop. Ah! Zo van... Dat was niet goed. Um, welcome in Zandvoort. Thank you very much. It's a lovely city. Ja. Uh, we are hosting a, eh, a very uh, special event next year. Next year? Yeah, next year. Uh-oh. The Formula One. It's about cars. Oh. <laughs> probably not your interest. <laughs> no, no, no, no, no. Thank you, Amy. <laughs> Uh, but that, but that that's in May uh, next year, but uh, maybe uh, the world will learn something more about this village. It's not the, it's not a, a, a city. It's a town, a small well, town. I don't discriminate. I think oh. it, it has a quality of a city. So. <laughs> we just see it as small The Hague. <laughs> Goed, ehm, we gaan eh, zo dadelijk eh, natuurlijk eh, ook luisteren naar wat Borka gaat, gaat spelen. vier nummers in ieder geval. Maar we hebben natuurlijk ook nummers die we hier hebben klaarstaan. Bijvoorbeeld ook deze, bijvoorbeeld van Marvin Day en zijn band. En dat heet Sweet Lake City. gone too far. You just wanna pack your things and get the hell away from this sweet lake city. You spent all day doing work that doesn't pay enough, and you don't even like enough. You wanna get away from this sweet lake city. This sweet lake. We're all drunk in the morning on dreams that you don't even dare to tell. But in the light of the evening, it seems like they're right there. We're all hooked up on plans made by someone we hardly know at all. But it's hard to get up in the morning where life drags you we still can make this world. Het is leuk als je op een gegeven moment eh, in gesprek raakt... en dat je dan op een gegeven moment eh, Lake Michigan eh, hoort eindigen. dat was Make This Work. Lake Michigan is geweest in september van dit jaar. En natuurlijk hoorden we ook de nieuwe van Marvin Day en zijn band Sweet Lake City. Zitten echt met smart te wachten op dat eh, album wat, eh, wat hij heeft uitgebracht, Changes. Want eh, daar, daar gaat het om. dat, dat zit ergens aan te komen. mensen die hebben op een gegeven moment besloten om iets aan crowdfunding te doen. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan. daar hebben, heb ik, uh, zei de gek, ook nog aan meebetaald. Dus wordt het eventjes afwachten wat daaruit gaat komen. Ehm, ook binnenkort een album van de vrienden uit Volendam schuine streep Amsterdam.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 Dit was al eh, weer een single die achterhaald is. Want sinds vorige week hebben ze dus ook alweer een nieuwe uitgebracht notabene zelfs op een verjaardag uitgebracht. Op de 18 oktober is eh, verschenen Deal With Dying, ook van Laika Belka Strelka. Dat is het de eh, naam van de album. 8 november eh, is hij weer te krijgen bij... nou ja, in ieder geval is hij te krijgen voor als je bijvoorbeeld mee hebt gedaan aan... een stukje crowdfunding, want dat is wel wat, wat, ze, wat ze hebben gedaan. Inmiddels staan Borga en Remy klaar. Ehm, with which one you will start, Borgo? We will start with Trust Me, and then we'll play another song, which is still a surprise. Oh, still a surprise. het eh, is natuurlijk eh, terug te vinden op dat eh, album wat Borga heeft uitgebracht. ja, hij staat erop. op het laatste album van... nou ja, het album wat ze, wat ze heeft uitgebracht. is ik zeg het weer een beetje grom. Maar goed, het verschaft natuurlijk ook weer de tijd... om het tweede nummer ja, klaar te zetten. en dat ze, dat ze ook gaan spelen. Ehm, en daar zijn ze inmiddels eh, nu eh, zover mee. Eh, dat wordt iets speciaals. Volgens mij staat het... this one was, is not on finding on your album, hè? No, it actually is. We just uh, <laughs> couldn't decide which one to go with for the second time. So oh, for <laughs> the, second one, we just like it's, it's, it's, it's, um, maybe it for for second album or second uh, EP. <laughs> oh. no, no, no, it's called Kill, and we're gonna play a little bit stripped back version of it. So it's a bit different from the album version, but we love this version a lot. So all right, I hope everyone will enjoy it who is listening now. Yes. Yeah. Nou, de kop is eh, er in ieder geval af. Eh, ze, eh, ze kunnen even pauzeren. Dat komt mooi uit. Want er was een, een, een of andere koerier die bijna de studiodeur binnen <laughs> kwam zetten. Dat hebben we nog net even af weten te wimpelen. Dus gaat helemaal goed komen. De, ehm, de, eerste twee nummers straks in het volgende uur volgen er dus nog twee. Maar we gaan natuurlijk ook nog eventjes snel verder. Want we hebben nieuw materiaal. dit is van Clue. Zij, zo ik denk dat ik het zo uit eh, moet spreken. En als het niet goed is, dan eh, eh, mag ze dat gewoon heel erg fijn corrigeren. Hoe ben ik daar aangekomen? Nou, ik volg op Instagram nog steeds Fabiana Dammers. En op een gegeven moment uh, plaatste Fabiana een fotootje van een foto van haarzelf. En dan kreeg ze dus een reactie op van deze Cloué. en eh, nieuwsgierig als ik dan weer ben. Want dan eh, zie ik op een gegeven moment van... hé, hey, het is een muzikant, hè. Dus eh, dan ga ik ook even kijken van... wat doe jij dan zoal? En dat blijkt dus gewoon toch een, een muzikant... een muzikaal talent in de notendop te zijn... die straks misschien wel tot wasdom gaat komen. Nu nog 99 volgers op Facebook. Dat kan nog allemaal veel en veel meer. Maar wel een ontzettend mooie song eh, wat ze heeft eh, geschreven. Eh, de debuutsingle eigenlijk van Chloe. En dat nummer dat heet The Garden. is eh, dat je dan eh, van eh, de muzikale gasten dan... ja, want die mensen die zitten natuurlijk op die webcam. Wat doet die Jaap Kuver nou? Ja, die zitten gewoon mee te eten. Maar Borka is zo vriendelijk om te delen. Dus gebeurt vaak in de muziekkringen dat mensen delen. En dat doen we graag. Dus, en dan is ook meteen, ja, dat is altijd heel leuk. Wat, wat, wat bespreken we dan als de microfoons uitstaan? Nou, eh, het laatste stuk ging dan over Zandvoort. En natuurlijk de Formule 1 die eraan zit te komen. En wat erachter eh, zit. En wie en hoe, dat ga ik zo eh, vertellen. Maar daar ga ik jullie lekker niet deelgenoot van maken. Want we hebben natuurlijk ook nog gewoon muziek staan. Zoals deze van Lisette Vink. onder het project Mold. En I've Lost a Woman. je vastpakt en niet meer loslaat. Dat het je grijpt, je hele lijf, ze schrap zijn. En kan Dat het je omringt, omsingelt en optilt. Tot je borst voelt alsof je uit alle macht treedt. Dat het je vastpakt en niet meer laat gaan. Je wil het en je wil het zo graag. Geef mij maar het klappen van de zweep. Draai mij maar tegen de klok in. ja, dat eh, was eh, Frank van Kasteren. En Frank die is hier eh, ook geweest. een tijdje terug, vorige maand. nee, zeg ik het goed? Volgens mij is hij zelfs begin deze maand nog geweest. Leuke posting heeft hij toen gedaan. Want op een gegeven moment zegt hij... Nee, niks een minuut. Nee, we krijgen hier gewoon zes nummers. Dus ja, zes nummers kun je hier gewoon maximaal spelen als je muzikant bent. Eh, vorige week eh, hadden we Juriaan eh, Kurbezoek van Operation Hurricane. En eh, die, die kan het eh, lopend af. Want eh, die heeft gewoon twee minuten, of wat zeg ik, vijf minuten nodig om naar de studio te komen. En Frank kwam uit Amsterdam. En dan hadden we natuurlijk ook Wolf en Moon. En die moesten weer van een heel verdere plek komen. Die kwamen uit Berlijn. Maar daar zat ook weer een reden aan. die deden dus iets aan, wat was het ook weer, popronde. Ehm, dat is eh, een eh, erg eh, leuke bezigheid. Als je in de popronde zit, dan, nou, dan, dan wordt je muziek in ieder geval ook gehoord in delen van het land waar je zelf niet vandaan komt. Want dat is de gedachte daarachter. Dat je buiten je eigen regio je muziek dan mag laten horen. Dus wie, wie dat ook doet, is een leuk bruggetje nog. is op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2, daar is hij weer Zwaardvis met Willem de Waard. Want eh, eh, Willem doet daar eh, ontzettend veel aan. Ik geloof dat de popronde nu zo langzamerhand een beetje tot een einde komt. Maar regelmatig zitten daar dus dingen in die, die Willem draait... die uit die popronde terechtkomen. Dus een beetje reclame maken voor Omroep Zuidplas. Er zit nog een programma, dat is van mijn grote vriend Thomas Hartenveld. Die zit op de woensdagavond. Bang Your Radio, dat is een programma wat heel veel eh, met... Eh, eh, verschillende muziekstijlen werkt. Ska zit erin, reggae zit erin, maar ook gewoon een echte lekkere uh, rock and roll forever. Zoiets, dat, dat kun je daar ook allemaal aantreffen wat dat er gaat. Goed, dan zijn de Valeriaan pilletjes al uitgedeeld hier bij de Alternative FM mensen. want Marcus en ik kregen van de week de agenda voor onze neus. En wat blijkt, eh, wat betreft de Rob Akda wordt alle sessies komen op de donderdagavond. Nou, dat, eh, dat wordt eh, spannend. Want dat betekent dus dat we iets moeten gaan ondernemen om zoiets mogelijk te moeten gaan maken. En ja, er zitten ook bands tussen in die voorrondes die wij hier ook al een aantal malen hebben laten horen. Een Leuna bijvoorbeeld, die, die ga je straks horen in het volgende uur. Maar er zit er nog eentje in. En ik weet niet, uh, want die zijn eh, geloof ik een beetje bezig om, eh, om nieuw materiaal te maken. En dat is Panda Noir. Nou weet ik niet precies in welke voorronde ze zitten. Maar dit is dus de band waar het om gaat. En zij zijn dus een van de deelnemers van de Robbe Akda Award 2019-2020. Tot aan het nieuws van 9 uur hoor je Run.